Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nooit eerder stonden zoveel mensen na hun overlijden een orgaan af. Vorig jaar ging dat om 285 mensen. Dat komt onder meer doordat organen steeds beter geschikt kunnen worden gemaakt voor een transplantatie. Dat is goed nieuws voor patiënten die bijvoorbeeld wachten op een nieuwe long of lever. Die wachtlijsten zijn een stuk korter geworden. Of de stijging van het aantal donaties komt door de nieuwe donorwet is nog niet helemaal duidelijk. Sinds 2,5 jaar is iedereen vanaf zijn 18e automatisch donor... tenzij je heel duidelijk aangeeft dat je dat niet wil. In Amerika is de man gevonden die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend. Het gaat om een man van 72. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht. Zaterdagavond werd in een club geschoten. Tien mensen overleefden dat niet en tien anderen raakten gewond. Deze jongen woont in het stadje waar dat gebeurde en is geschrokken. I've never seen a freaking gun in Monterey Park. But it was here and it took the lives of 10 people and another 10 are in the hospital right now fighting for their lives. They're trying they're fighting for the right to live. Waarom de man om zich heen schoot is nog niet duidelijk. In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland hebben agenten een man van de weg geplukt die veel te hard reed. Hij tikte de 167 km per uur aan op een plek waar je 80 mag. Op de achterbank zaten twee kleine kinderen. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder in beslag genomen... en de zaak ook gemeld bij een meldpunt voor kindermishandeling. En mooie winterse plaatjes in Winterberg. In dat Duitse dorp, niet al te ver van de Nederlandse grens... heeft het de afgelopen dagen flink gesneeuwd. En dus zijn er ineens een hoop skiers te vinden, zegt deze hotelbaas tegen Hart van Nederland. Er kon geskiet worden, ook de afgelopen weken met regen. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met nu. Nu dat eh, alle pistes open zijn, of zo goed als alle pistes. Nu is het overal gezellig. Zeker weten, heel veel blije gezichten. Absoluut. Nou, het weer bij ons dan nog. Een kille dag met weinig zon en veel grijs. Blijft ook behoorlijk fris. Niet warmer dan een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen Hoorn en Purmerend over 5 kilometer.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 Dat zeggen brandweer en het KNMI. Door klimaatverandering wordt de natuur warmer, droger en dus brandbaarder. Meer Nederlanders staan na hun dood een orgaan af. Vorig jaar steeg het aantal tot 285. Volgens de Transplantatiestichting is dat een record. De Amerikaanse politie heeft in een busje het lichaam gevonden van de verdachte... van de dodelijke schietpartij in een voorstad van Los Angeles. Het gaat om een man van Aziatische afkomst van 72 jaar. Bij de schietpartijen in een danszaal vielen 10 doden. Het weer, het blijft vandaag droog en het wordt maximaal 2 graden.